Jong met het NOS-journaal. Tegen Robert M., de hoofdverdachte in Amsterdamse zedenzaak, is 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. M staat terecht voor het misbruik van 67 kinderen en het maken van opname van het misbruik van 31 slachtoffers. De officier van justitie sprak van een uitzonderlijke eis voor een uitzonderlijk delict. Het OM rekent M zwaar aan dat hij tijdens de rechtszaak geen enkel berouw toonde en dat hij zijn eigen belang boven dat van de kinderen stelde. Tegen de partner van Robert M., Richard van O., werd 12 jaar cel geëist. Geen tbs. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet. Het moet makkelijker worden om een school op te richten. Een school die voldoende leerlingen terecht en de garantie kan geven goed onderwijs te bieden, moet recht krijgen op overheidssubsidie. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad aan de Tweede Kamer. Nu is het zo dat er alleen een nieuwe school met overheidsgeld kan worden opgericht op basis van religieuze of levensbeschouwelijke gronden. Volgens de onderwijsraad is dat niet meer van deze tijd. Premier Rutte accepteert niet dat Amsterdam illegale mbo'ers stage laat lopen. Hij eist dat de gemeente zich aan de wet houdt. In de Amsterdamse gemeenteraad is gisteravond een motie van GroenLinks aangenomen om illegale mbo'ers bij de gemeente stage te laten lopen. Volgens Amsterdam hebben kinderen die hier illegaal zijn tot hun achttiende recht op onderwijs. Maar volgens de wet mogen illegalen geen stage lopen omdat ze geen werk- of verblijfsvergunning hebben. Voetbalfans die naar het EK in Polen en Oekraïne gaan krijgen het advies om zich te laten inenten tegen de mazelen. Volgens het RIVM heerst er een mazelenepidemie in het westen van Oekraïne bij de grens met Polen. De supporters krijgen ook het advies zich te laten vaccineren tegen hepatitis A, difterie, tetanus en polio. Ook moeten ze voorkomen dat ze worden gebeten door een hond of gekrapt door een kat, want in Polen en Oekraïne komt ook nog hondsdolheid voor. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt flink af. Minima vannacht aan zee rond het vriespunt. Landinwaarts net eronder. Aan de grond ligt de vorst. Morgen eerst zonnig. Smiddags bewolking. Gevolgd door regen. Het wordt gemiddeld 10 graden. Dit was het en Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 140 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Brugge 6 kilometer. Verderop bij Knopend Hoevelaken nog eens 4. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Geusveld en Knopend Koenplein 4 kilometer. Andere kant op tussen Geusveld en Knopend de Nieuwe Meer ook 4. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk 7. Verder richting Arnhem. Vanaf Knopend Ouderijn tot aan Driebergen 9 kilometer. A13 en A Rotterdam bij Delft 4. A16 Rotterdam richting Breda voor het knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en knooppunt Terbrechtseplein 6. Verderop voor Moordrecht 4 kilometer. A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hout en Knopend Rijnsweert 5 kilometer. A27 Utrecht Breda. Voor de brug bij Gorkum ook 5. A28 Utrecht Volle tussen Soesterberg en Leusden 5 kilometer. En 3 Dordrecht richting Papendrecht. Voor de Merwedebrug 6 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie. De rechte reishok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.